Dat is vijf jaar meer dan eerder werd opgelegd door de rechtbank. Volgens het gerechtshof was sprake van een vooropgezet plan. Het 26-jarige slachtoffer had een relatie met het nichtje van de dader. Die verklaarde dat hij dacht dat zijn nichtje door het slachtoffer werd misbruikt... en dat hij in een opwelling de man doodstak. De rechtbank ging eerder uit van eerwraak... maar dat is volgens het gerechtshof niet bewezen. Een Zwitserse medicijnenfabrikant gaat een peperduur medicijn voor baby's... met de dodelijke spierziekte SMA verloten. Op die manier krijgen volgend jaar 100 zieke kinderen... het middel gratis van de farmaceut, schrijft de Belgische krant De Tijd. Een eenmalige injectie met het middel kost 1,9 miljoen euro. Het is daarmee het duurste medicijn ter wereld. In Nederland is het middel nog niet geregistreerd en wordt het daarom ook niet gebruikt. In België is met verbazing gereageerd op de loting. De Britse premier Johnson heeft de eerste stemming na de verkiezingen over de brexit zoals verwacht met een ruime meerderheid gewonnen. Met 358 stemmen voor en 234 tegen steunde het Lagerhuis de verdere behandeling van de wet die het vertrek uit de EU regelt. Begin januari debatteert het Lagerhuis nog drie dagen over de brexitwet en daarna moet het Huis er nog mee akkoord gaan. De onbemande ruimtecapsule die vliegtuigbouwer Boeing begin van de middag lanceerde... gaat zijn doel niet bereiken, komt zondag alweer terug naar de aarde. Boeing meldt dat de Starliner na de lancering uit koers is geraakt... en in een verkeerde baan om de aarde terecht is gekomen. Bedoeling was dat de capsule morgen zou aankomen bij het ruimtestation ISS... maar dat gaat nu niet door. De vlucht van de Starliner is bedoeld als test om in de toekomst... mensen naar het ruimtestation ISS te brengen. Het weer, er kan lokaal nog een enkele bui vallen... en de temperatuur daalt naar 6 tot plaatselijk 3 graden. Morgen af en toe zon en dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A6 van Muiden naar Lelystad... tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarders. Na een ongeluk is de hoofdrijbaan nog dicht. De vertraging neemt af. Je hebt daar nu nog 10 minuten tijdverlies. Het duurt naar verwachting tot kwart over acht vanavond... voor de A6 weer helemaal vrij is. Tot zover de verkeersinformatie.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 En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. hiding from the pain, but now I'm tired of running. Felt like the gods forgot my name.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 I don't need my drugs. We could be more lovers find a U luistert naar ZFM het weekend in. Dat was net op nummer 40 Martin Garrix met Home. Op 39 Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38 SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher. Nummer, nummer 37. 37. 37. 35 dames en heren. U luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer. David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem al gaat verlaten. Dus misschien is hij er al wel voor de kerst uit. Terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34, All Around the World. Van Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent and the Seven Skies. Met The Drill. nummer, nummer 33. 33. Значит, не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча уйти Так будет проще всем Пишем кратко, непонятно Причесался свою правду на пол жемчуг Мне не легче этот вечер бесконечный Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек Это так абстрактно, это бабочки эффект Каждому по факту человек, но бывает так, что одиноким лучше всех, каждому по факту рядом нужен человек. Мне не места, мне не быть там Если не по себе, значит не с тем Значит не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча пути, так будет проще всем If I had a choice If I had a, if I had a choice. If I had a choice. dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Ziver En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Cook. Nummer 29. winter, winter, winter, winter, winter, winter. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to 25. 25. dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat mm, van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Ken Fat Jam eh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Moval. En op 27 San Disco en van Don Dolla. Net hoorde u op 26 eh, Losing It eh, van Fisher. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu al min of weer gedaald. En op 25 Unlove You van Armen van Buren. like a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, old drapes, and designers, have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that to pay, we got rules to break, we got risks to take, we got things to say.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 Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...